Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Amerikaanse legerbasis in Irak, waar ook Nederlandse militairen zitten... is deze week voor de tweede keer in korte tijd aangevallen. De basis werd met meerdere raketten onder vuur genomen. Twee weken geleden was er al een aanval met drones op de basis... Het ministerie van Defensie laat weten dat er op het terrein beperkte materiële schade is. De aanvallen komen waarschijnlijk van een aan Iran geleerde Iraakse milities. Ze willen dat er een einde komt aan de Amerikaanse aanwezigheid in Irak. Op de basis zitten zo'n 120 Nederlandse militairen. Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de hardhandige arrestatie op het vliegveld van Manchester deze week. Een agent taserde een man en schopte hem vervolgens tegen het hoofd. De politie zei eerder al dat agenten vlak daarvoor werden aangevallen. Dat is nu ook op de beelden te zien. Het Franse spoor is weer gerepareerd na de sabotageacties van afgelopen vrijdag. Morgen zouden de hogesnelheidstreinen weer volgens de dienstregeling moeten rijden. Op de westelijke lijn vanuit Parijs is vandaag de situatie alweer bijna normaal. En op de lijn naar het noorden rijden de drie op de vier TGV's weer. En het was in Parijs een drukke ochtend met veel voorrondes. Onder andere bij het handboogschieten... waar de Nederlandse vrouwen in het landentoernooi met 6-0 wonnen van Frankrijk. Ja, nou, we hadden van tevoren wel gewoon eh, vertrouwen in elkaar... dat eh, we gewoon ons ding zouden doen. En eh, we hebben al wel vaker tegen Frankrijk geschoten. Dus we wisten dat wel dat we ja, gewoon echt gewoon sterk moesten schieten... en ons ding moesten blijven doen. En ja, dat is er goed uitgepakt. Onder de Eiffeltoren in het beachvolleybalstadion minder goed nieuws. Steven van der Velde en Matthew Immers verloren hun eerste groepwedstrijd in drie zetten. Op de roeibaan wel weer overtuiging. De roeisters in de twee zonder zijn groot favoriet voor goud en lieten dat zien. Ze wonnen hun voorronde met overmacht. En ook de roeisters in de dubbel 2 zijn door naar de halve finales. Ze wonnen de herkansingsronde.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 talking that blah, blah, blah. Think will be getting this? In the back of my car. if you keep talking that blah, blah, blah, You be delaying, you saying some shit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 Als het lijkt alsof niemand om je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 debts and alimony. Take care of yourself. Face that boy, he'll go far, cause he had no real ship, zombie all alone it has to be. Take care of yourself. She's waiting for the right you're feeling you're my girl, we your girls. not you know that we love you? Girl, take a good look at yourself. He got you going.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 mijn ogen blijft ze altijd klein. kiss and tell. The implications how you knew so well.